Stubenitski met het NOS-journaal. De reorganisatie bij Blokker is volgens vakbond FNV uitermate pijnlijk... voor iedereen van wie de baan op de tocht staat. Blokker gaat 440 banen schrappen. Verder gaat het bedrijf winkels vernieuwen om de concurrentie beter aan te kunnen. Morgenochtend overleggen de bonden met de directie. Ze zetten in op een goed sociaal plan voor de mensen die op straat komen te staan. De provincie Groningen vecht het gasbesluit van minister Kamp toch aan bij de Raad van State. Ook al zei Kamp dat er tot de zomer minder gas wordt gewonnen. De Groningse commissaris van de Koning, Van den Berg, staat niet negatief tegenover die aanvullingen... maar bespreekt morgen in het college toch hoe het gasbesluit kan worden aangevochten. De zoektocht naar de vermiste schipper op de Westerschelde is definitief gestaakt. Ook vandaag is gezocht naar de man uit Moerdijk, maar opnieuw zonder resultaat. Het binnenvaartschip sloeg donderdagnacht om met aan boord drie bemanningsleden. Twee van hen konden worden gered. Een voetbaljeugdtrainer van sportclub Lochem wordt verdacht van het bezit van kinderporno. De politie begon eind vorige maand een onderzoek naar de man en heeft zijn computer in beslag genomen. Daarop is geen materiaal gevonden dat is te herleiden naar sportclub Lochem. De man is niet aangehouden. Het OM bepaalt later of hij wordt vervolgd. Zeker 29 vluchtelingen zijn vannacht op de Middellandse Zee om het leven gekomen door onderkoeling. Toen de Italiaanse kustwacht vannacht arriveerde bij een sloep uit Libië met 100 vluchtelingen aan boord, waren er al zeven dood. Onderweg naar Lampedusa overleden er aan boord van de kustwachtboot nog eens 22. De Verenigde Arabische Emiraten sturen F-16's naar Jordanië voor de strijd tegen IS. Nadat IS een Jordaanse piloot gevangen had genomen, besloot het land zijn F-16's aan de grond te houden. Nu IS de piloot levend heeft verbrand, komen de piloten van de Emiraten weer in actie. Het weer, vannacht een graad of 5. Morgen veel bewolking en motregen, mogelijk later wat zon. Het wordt zo'n 8 graden. Woensdag meer zon en droog.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 I'm our away. Your body shine is diamond, your heart is strong it's gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Getting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. eyes, you got an old soul. Queríamos ser you free. Lionel. Cause you never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye the made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. Like, coming back. We can steal it if we bridge this gap. I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it.